Het dagelijks leven in Zuid-Israël is ontregeld doordat mensen telkens in Gaza zijn daarbij drie doden gevallen. In Zuid-Engeland is een vliegtuig van een Brits stuntteam verongelukt. De piloot kwam daarbij om het leven. Hij was lid van de Red Arrows, het stuntteam van de Britse luchtmacht. Het team deed met negen straaljagers mee aan een luchtshow bij Bournemouth. Het weer, de dag begint vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Vanmiddag buien met vooral in het zuidoosten kans op onweer, hagel en windstoten. Minimum te maximum temperatuur 27 graden.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 In verschillende wijken waren opstandelingen in vecht met troepen van Gaddafi. Na een pauze van ongeveer een uur laaide het geweld weer even op. Intussen had een regeringswoordvoerder op de staatstelevisie gezegd dat er tientallen rebellen in de stad waren, maar dat die zijn teruggeslagen door het leger. Tripoli is veilig, zei hij. De woordvoerder sprak het gerucht tegen dat Gaddafi met familieleden asiel heeft gevraagd in Egypte en dat hij het land al uit is. Even later was op de televisie een geluidsopname van Gaddafi te horen, waarin hij het land feliciteerde met het vernietigen van de ratten, zoals hij de opstandelingen noemt. Gaddafi haalde opnieuw hard uit naar de westerse coalitie die militaire doelen in Libië bombardeert. Van wanneer de geluidsopname dateert was onduidelijk. De Britse politie is bezig met een zoektocht naar een man die tijdens de rellen begin deze maand gericht op agenten heeft geschoten. Op beelden die de politie heeft vrijgegeven is te zien dat een man met een bivakmuts op een paar keer schiet op ongewapende politiemensen. Er werd ook op een politiehelikopter geschoten. De dader hoorde bij een groep mannen die ook winkels plunderden en brand Als de schutter wordt gepakt wordt hij vervolgd voor poging tot moord. In Spanje is een man uit Marokko gearresteerd die het plan zou hebben.